Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet wil op 11 mei beginnen met versoepelingen voor de buitensport. Nu mag iedereen tot en met 26 jaar in groepsverband buiten trainen. Wedstrijden zijn verboden. Vanaf 27 jaar mag iedereen alleen sporten op anderhalve meter afstand van elkaar en met maximaal vier personen. Als de coronacijfers er toestaan, zou daar vanaf 11 mei meer ruimte in komen. Voor de binnensporten, die al sinds december stil liggen, staan pas op 26 mei versoepelingen gepland. Het aantal toegediende vaccinaties is in de eerste helft van april toegenomen van 3,2 miljoen naar bijna 3,8 miljoen. Niet alleen is er vorige week fors meer gevaccineerd, ook is er een administratieve inhaalslag gemaakt. De AstraZeneca-prikken waren al 10 dagen niet bijgewerkt, terwijl 60-plussers die wel kregen. Deze week moeten er ruim 750.000 prikken worden gezet. Het kabinet heeft een stappenplan gepresenteerd voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Als het aantal nieuwe besmettingen toelaat, verdwijnt op 28 april de avondklok. Mensen mogen dan weer twee bezoekers thuis ontvangen. De horecaterrassen mogen open. Het hoger onderwijs mag weer fysiek lesgeven. En ook de detailhandel mag op 28 april weer meer dan nu. Maar premier Rutte benadrukte dat het allemaal onder voorbehoud is. Volgende week wordt daarover een besluit genomen. Daarna kunnen er elke twee of drie weken nieuwe versoepelingen komen. Over reizen staat niets in het stappenplan. Daarover worden apart besluiten genomen. Paris Saint-Germain heeft met hak over de sloot de halve finales van de Champions League gehaald. In de thuiswedstrijd tegen titelhouder Bayern München verloren de Fransen met 1-0. Maar dankzij de 3-2 zegen van een week eerder zitten ze toch nog in het toernooi. Verder heeft Chelsea ook de volgende ronde bereikt ten koste van FC Porto. De halve finales beginnen over twee weken. Het weer. Vannacht is het vrij helder en het kan licht vriezen. Lokaal kan het min 5 worden. Morgen buien met in het binnenland kans op wat hagel of natte sneeuw.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 Swamming. Swamming. I've been coquette with showy little bit, some they call me Vanilla Child. But you know that don't mean my world to me, cause baby names can't cramp my style. I love chicken and bus collard greens, a little hot water, okay, daddy, but don't you let that girl to your head.